Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het overleg over de schuldencrisis in Brussel is vooruitgang geboekt... maar er zijn geen concrete afspraken bekendgemaakt. De deelnemers toonden zich alleen voorzichtig positief. In een korte verklaring staat dat er over een paar dagen verder wordt gepraat. Aan tafel zaten onder andere de Griekse premier Tsipras... voorzitter Juncker van de Europese Commissie... en minister Dijsselbloem namens de Eurogroep. FIFA-bestuurders werden al in 1998 omgekocht bij de WK-toewijzing. Oud-FIFA-bestuurder Chuck Blazer heeft dat gezegd in een bekentenis die nu openbaar is geworden. Blazer zei dat hij er samen met anderen voor heeft gezorgd dat er in 1998 al steekpenningen werden betaald. Frankrijk en Marokko waren toen in de race om het WK te organiseren. Het WK ging toen naar Frankrijk. De zoektocht in de Indische Oceaan naar het vermiste vliegtuig van Malaysia Airlines wordt binnenkort afgebouwd, tenzij er snel nieuwe aanwijzingen worden gevonden. Dat zeggen de Australische autoriteiten. Vlucht MH370 verdween ruim een jaar geleden en er is nog geen enkel spoor van het toestel gevonden. Aangenomen wordt dat het vliegtuig ten westen van Australië in de oceaan is gestort. De moslim-extremist die dinsdag door de politie in Boston werd doodgeschoten... was oorspronkelijk van plan om activiste Pamela Geller te onthoofden. Toen dat te lastig bleek, besloot hij de politie aan te vallen. Dat meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN. Geller is een geestverwant van Geert Wilders. Ze organiseerde onder meer de bijeenkomst van vorige maand in Texas... waar twee mannen het vuur openden, kort nadat Wilders daar was vertrokken. De extremist in Boston werd de lange tijd door de politie in de gaten gehouden. Zijn telefoongesprekken werden afgeluisterd. Toen agenten hem op straat aanspraken, trok hij een mes... waarop hij werd doodgeschoten. Het weer, de dag begint fris, met minima tussen 4 en 8 graden. Dankzij de zon stijgt het kwik snel. Het wordt 19 tot 23 graden, maar aan het strand blijft het koeler door wind van zee.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, me esta rumba taitana que yo siempre cantaré, siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba taitana que yo marea dolore, cuando se quema el cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores.